about June. I'll be walking with sugar beneath that old sugar moon. I'm gonna drop her a line to expect me soon. Say I'm craving some sugar beneath that old sugar moon. Well, I can see it right now. She gets the calendar down scratches a circle around the date were altar bound when it's sugar cane time. Long around about June, wedding bells will be chiming Need that old sugar moon. Oh, wedding bells and steel guitars. about June. I'll be walking with sugar, neath that old sugar moon. And all the kisses I've missed, I'll be getting them soon. There'll be kisses from sugar, neath that old sugar moon. Well, I'll be dreaming sweet dreams of all the loving I'll get till I get back to my bed. Lordy, how I will fret when it's sugar cane time. Sugar Long around about June.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 De leiders van de G8 zijn het in Italië eens geworden over het beperken van de temperatuurstijging. Die mag niet groter worden dan 2 graden Celsius ten opzichte van het begin van de industrialisering. Klimaatverandering staat hoog op de agenda van de G8-top, die vandaag is begonnen. Het driedaagse topoverleg wordt gehouden in L'Aquila, waar in april 300 mensen omkwamen bij een aardbeving. Tot nu toe zijn 36 mensen opgepakt. De betogers blokkeerden wegen, staken autobanden in brand en gooiden met stenen. In Saoedi-Arabië zijn voor het eerst mensen veroordeeld in een groot terreurproces. Volgens een verklaring van het ministerie van Justitie zijn 330 mensen schuldig bevonden. Ze zouden banden hebben met het terreurnetwerk Al-Qaeda. Welke straffen ze hebben gekregen is niet bekendgemaakt. Sinds 2003 hebben militante moslims zeker 30 aanslagen gepleegd in Saoedi-Arabië, het geboorteland van Al-Qaeda-leider Osama Bin Laden. Daarbij kwamen meer dan 160 mensen om het leven. De Saoedische overheid pakt de militanten hard aan en heeft de afgelopen jaren in totaal bijna duizend verdachten opgepakt. Kleine cafés zonder personeel worden voorlopig niet gecontroleerd op het naleven van het rookverbod. Dat schrijft minister Klink aan de Tweede Kamer. Aanleiding zijn de uitspraken van de gerechtshoven in Den Bosch en in Leeuwarden... waarin stond dat de wet niet genoeg grondslag biedt voor een rookverbod in cafés zonder personeel. Klink benadrukt dat de controles in horecagelegenheden met personeel wel doorgaan. Wielrenner Robert Geesink gaat morgen niet meer van start in de zesde etappe van de Tour de France. De renner van de Rabobank ploeg viel vandaag tijdens de rit naar Perpignan. Hij stapte nog wel weer op de fiets, maar kwam pas 10 minuten na ritwinnaar Veuclair over de finish. Na onderzoek bleek dat Geesink zijn pols had gebroken. Het uitvallen van Geesink is een klap voor de Rabobank ploeg. Er werd veel van hem verwacht in de bergetappes. Het weer zowel vandaag als morgen af en toe zon, maar ook enkele regen- of onweersbuien.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 Kate Russell, zij schreef het zelf. En zij heeft het over betere dagen. houdt het allemaal graag in eigen hand. Deze Kate Russell. heeft het zelf geschreven. En de cd die gewoon haar eigen naam draagt, heeft ze ook helemaal zelf geproduceerd. U weet het, ik ben geabonneerd op de CDX uit Amerika. En daar krijg ik elke maand eh, ongeveer 20 nieuwe nummers uit Amerika. Er zitten vaak ook hele verrassende dingen bij. Onder andere nieuwkomers in de country music. Dit stamt alweer uit, eh, uit 2008 daar stond toen op Eric Hancock met een nummer geschreven door Adam Wheeler. A 20-year-old boy staring out the window. It's a rainy day and his future don't look bright. Third time in rehab, his folks back home saying it's sad. He could have done so much with his life. But his mama just keeps praying every night. There's still hope, it's always early to give up. The devil's cheering, but so what? Somewhere an angel saying, No, you don't. Another day, another chance, the strength to change the circumstance. You're still if one heart holds on, there's still hope. An 11 year old girl is putting on her ball cleats at the Little League Park on Friday night. Softball ain't her favorite sport but she's not playing for the score. See, her daddy moved out last July. But he still sits with mama every Friday night. There's still hope, it's always early to give up. The devil's cheering, but so what? Somewhere an angel is saying no Another day, another chance. The strength to change the circumstance. is still alive if one heart holds on. There's a little boy in Jerusalem, takes off running through the hills. Sometimes he forgets the lines of hate. He sees a little boy from the other side. There's one thing running through their minds. Sure would be fun if we could play. As their mamas rush to grab them for a moment their eyes say There's still hope It's always early to give up The devil's cheering but so what Somewhere an angel is saying no you don't Another day, another chance The strength to change the circumstance is still alive If one heart liedje. Mooi gevonden bij de stem van Eric Hancock. Deze man die eh, stond gewoon ergens in een bar te zingen. En daar kwam een producer eh, voorbij van een bekende platenmaatschappij. En die zei tegen hem van... Ik denk dat er in jou wel toekomst in zit. Wij gaan het samen eens proberen. Helaas, dat is niet zo gek veel geworden. Nou ja, je bent eh, niet altijd een gedoodverfde winnaar om het zomaar uit te drukken. Er zijn mensen die meedoen aan onder andere X-Factor. En dan komen ze als winnaar uit de bus. Maar helaas, dan worden ze toch niet zo bekend als dat ze eigenlijk zouden willen. Dat overkwam kwam ook Erica Joan Harridge. Mile marker 203 The gas gauge leaning on the edge of E And I'll be danged if the rain ain't pouring down There's something smoking underneath the hood It's a banging and a clanging and it can't be good it's another 50 miles to the nearest town. everything I own's in the back in a hefty bag. I'm out of cigarettes and I'm down to my last rag. thousand miles ago, before the Babylon busted radio. You said I was all you'd ever need. But love is blind, and little did I know you were just another dead end road, paved with pretty lies and broken. dat de laatste tien van zo ongeveer een, eh, een 15.000 mensen die, ge, ja, die, die meegedaan hadden aan een show daar in Amerika. Nashville Star, zo heet die show. En daar werd dus ook weer gezocht naar een nieuwe countryster. zij was eh, een van de gedoodverde winnaars, want daar werd gewoon van gezegd van die dame van zij gaat het helemaal maken. Nou, ze heeft die show ook gewonnen. Ze heeft één cd opgenomen. Daarna hebben we er eigenlijk nog maar heel weinig van gehoord. En dat in tegenstelling tot eh, iemand die niet tot de eerste behoorde. En dan heb ik het over Josh Owen. Waylon Jennings, hij schreef het. Are you sure Hank done it this well, way? It's the same old tune, fiddle and guitar. Where do we take it from here? Sell them rhinestone suits, big shiny cars. It's been the same way for years. We need change. came into Nashville. Son, you finally got it made. Well, old Hank made it here. Yeah, we're all sure that you will. But I don't klonk deze Jake Owen in 2005, net nadat hij mee had gedaan aan die Nashville Star. Hij werd onderhanden genomen door een aantal producers, heeft wat eh, adviezen gekregen en begon zijn eigen nummers te schrijven. Dit is geproduceerd door Jimmy Ritchie. I learned the hard way, real early in life, that money on a tree. There's a few things that a dollar can't buy. The best things in life, they come free. So girl, I'm dead on my feet. But as tired as I am, if you wanna play, we'll play in sound. close my hij schreef het al in 1931, deze country swing. All of Me en The Time Jumpers met eh, lead vocals van Sears. Zij plaatsen het opnieuw op een cd in 2009. Somebody said a prayer to Billy Ray Cyrus. Raising up a kid Tommy's seven and a daughter, Justine, just turned ten. Pinching every cent, laughing and loving and content. You would never think a couple years ago. She almost let her job, her kids, her mind, her life go up in smoke. But right there on the edge right before the fall. Somebody said a prayer, somebody had some faith, somebody finally. bottle full of pills and a goodbye note sitting on his bed. But then he bowed his head. Now I see him every week and every now and then. He talks about that night and the peace that came over him. Talk about a sermon. can I get a name? van deze Billy Ray Cyrus en u heeft zijn laatst verschenen cd nog niet in uw bezit? Ga nou, maar eens naar uw favoriete platenzaak en kijk naar de cd Back to Tennessee. Dit nummer is geschreven door Neil Treasure en Greg Wiseman en de cd. Hij is volledig geproduceerd door Mark Bright. Er wordt tegen mij wel eens gezegd van... jij gaat een maand lang op vakantie naar Frankrijk. Wat doe jij daar toch een hele maand? En dan zeg ik van nou natuurlijk genieten van het mooie land daar... van het mooie Frankrijk. Maar ik heb er ook tijden dat ik gewoon op een chaise longue... op zo'n mooie lange stoel in de tuin lig. Gewoon licht te genieten van de zon... door de takken van de bomen. Mijn mp3-speler op mijn hoofd. Genieten van de prachtige muziek. Zeker van iets als Look at the two of you dancing that way, lost in the moment and each other's face. So much in love if you're alone in this place, like there's nobody else in the world. I was enough for her not long ago. I was her number one she told me so, and she still means the world to me, just so you know. So be careful when you hold my girl. Time changes hard to give her away I loved her first How could that beautiful woman with you Be the same freckle-faced kid that I knew The one that I read all those fairy tales to And tucked into bed all those nights and I knew the first time I saw you with her, it was only hard to get. of you I loved her first. Is toch gewoon een klein filmpje van eh, drie en een halve minuut. I loved her first, de formatie Heartland. Deze formatie heb ik ontmoet op het eh, Floralia Country Festival al een aantal jaren geleden. Vraag niet precies naar het jaar, want dat weet ik echt niet meer. The Sacred Sound of Grass. Deze cd stamt in ieder geval uit 1989. I've never been there, but I am told. Prachtig liedje, geschreven door hunzelf, Willie Roy, the crippled boy. His age is seven years today. liedje met een hele lange titel. Walk and Talk and Cry and Barely and Broken Heart. Eh, de formatie Highway 101 met als leadvocalist uh, Paulette Carson. Eh, zij begon als uh, zangeres in bars en in honky tongs en dat was allemaal in 1978, zo rond 1978. Eh, en daar vond ze ook werk als eh, songwriter voor de Oak Ridge Boys. En later heeft zij nog heel wat mooie nummers geschreven, onder andere voor Gil Davis. Eh, you Got To Get My Heart, I'd Say Yes, Can You Fool. En voor Tammy Wynette schreef zij ook With A Friend Like You. Who Needs a Lover. Daarna heeft ze ook nog eens ooit meegewerkt aan het project. Wat georganiseerd werd door niemand minder dan... sommige mensen hebben gewoon geen aankondiging nodig. De Nitty Gritty Dirt Band van de CD Will the Circle Be Unbroken. Een project wat zij eh, helemaal zelf opgezet hebben. Zij wilden gewoon de muziek van jaren geleden opnieuw op CD zetten. Ze hebben allerlei artiesten uitgenodigd om daar aan mee te werken. Onder andere een man die veel te vroeg overleden is. En dan heb ik het over John Denver. A on a hill is a lovely sight to see. like any other house. It's only temporary. Home is anywhere you choose to put your heart. If there's no love inside, it'll soon fall apart. and en Sledge En So It Goes, uitgevoerd door eh, John Denver. En op Dobro hoorde nu Jerry Douglas. Prachtige cd is het geworden, zijn er twee of drie zelfs van uitgegeven. En u moet ook maar weer eens in uw favoriete platenzaak gaan kijken... als u liefhebber bent van dit soort country music. We gaan weer naar de moderne country met... The Roadhammers. Pas geleden een cd uitgebracht, eind vorig jaar. En ze noemen hem Blood, Sweat and Steel. Working hard for loving you. These hands have been kind of busy. These arms are feeling it too. I ain't talking about swinging no hammer. Working hard and loving you, yeah. gonna take this hat off, chuck a beer and chuck these boots. I'm getting ready for the rest of the evening, working hard and loving you. a bill or two. When I get home, I'm a man on a mission, working hard and loving you. Yeah, it ain't a nine to five situation when you You gotta know just what to do. You make a man wanna be an expert, working hard and loving you, yeah. je leven, je manier van schrijven of je muziek kan beïnvloeden, dat bewijst Rodney Crowell wel. Want als je luistert naar de muziek van zo'n 10, 15 jaar geleden, toen was hij veel meer country. En toen werd hij ook nog eh, heel erg beïnvloed door eh, onder andere Johnny Cash. Niet zo moeilijk, want het was op dat moment ook zijn schoonvader, want hij was toen de tijd getrouwd met Roseanne Cash. Als je luistert naar zijn laatst verschenen cd, The Outsider, dan hoor je eigenlijk weer een beetje meer de, nou noem het maar, echte Rodney Crowell. Meer de Americana muziek. Nou ja, Americana country, het raakt elkaar heel erg, hè? We can turn back now. It's in the water. It's in the wind. It's where you're going. It's where you've been. It's what you do. What you don't. It's what you're willing. And what you want.